Twee uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. spreken over de hoge snelheidslijn van Schiphol naar het zuiden. Ze vindt de prestaties van de NS en ProRail ronduit tegenvallen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Vooral vertragingen zijn een punt van zorg. Dijksma komt de reiziger tegemoet. In de intercity direct tussen Schiphol en Rotterdam hoeft buiten de spits voorlopig geen toeslag betaald te worden. Eerder dit jaar kregen de NS en ProRail al een boete voor de ondermaatse prestaties in 2016. Dijksma roept de bedrijven op om zich komende maanden te herpakken om een nieuwe boete te voorkomen. In de tuin van het Witte Huis is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Las Vegas. Bij de aanslag op een country festival zijn 59 doden gevallen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De politie zegt dat het waarschijnlijk nog lang duurt voor alle doden geïdentificeerd zijn. Er zijn speciale telefoonnummers geopend om mensen te helpen familieleden op te sporen. Theo Weterings is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De gemeenteraad heeft de VVD er gekozen uit 28 sollicitanten. Hij moet de opvolger worden van Peter Nordanus, die na zeven jaar afscheid nam van de stad. Weterings is nu nog burgemeester in Haarlemmermeer... Voordat hij aan de slag kan in Tilburg moet hij nog officieel benoemd worden door de commissaris van de Koning. Theo Maassen heeft de Polifinario gewonnen. Hij krijgt de belangrijke cabaretprijs voor zijn voorstelling Van Kwaad tot Erger. Daarin zoekt Maassen volgens de jury de grens op en verlegt hij ze... door te hebben over controversiële kwesties zoals de islam en de PVV. Het is de tweede keer dat Theo Maase de Polifinario wint. In 2006 kreeg hij hem voor tegen beter weten in. Het weer, de bewolking neemt toe. In het zuiden gaat het enige tijd regenen, ook in het noorden een enkele bui. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt, af en toe zon, maar ook regen. Tot morgen 15 tot 16 graden. Woensdag blijft het op veel plaatsen droog. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone.